7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi houdt zich zo goed als zeker schuil in Dubai. Dat meldt de Telegraaf op basis van bronnen binnen het Openbaar Ministerie. Vorige week riep de politie vakantiegangers op om in het buitenland uit te kijken naar Taghi en zijn rechterhand Said Razouki. Daarbij werd ook Dubai genoemd als mogelijke verblijfplaats. De twee zijn de hoofdverdachten in een groot liquidatieproces. Zwolle is de goedkoopste stad om op een terras een rondje te geven... blijkt uit onderzoek van een horecaadviesbureau. Twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé kosten in Zwolle 21,88 euro. Ook Enschede, Breda en Almere zijn relatief goedkoop. Amsterdam is in het onderzoek veruit het duurst. Het rondje kost daar ruim 5 euro meer dan in Zwolle. Na Amsterdam volgen Den Haag, Haarlem en Den Bosch. Landelijk gezien stegen de prijzen gemiddeld met iets meer dan 3% ten opzichte van vorig jaar. Nederlanders hebben steeds meer afgedankte apparaten thuis liggen... en dat moet anders, vindt de recyclingbranche. Die waarschuwt voor een onzichtbare afvalberg... omdat veel mensen de apparaten hebben weggestopt in kasten en lades. Om ervoor te zorgen dat meer oude apparatuur wordt ingeleverd... komt er in oktober een nationale recycleweek. Een paar hardloopschoenen van het merk Nike heeft op een veiling in New York bijna 400.000 euro opgebracht. En dat is een record. De zogenoemde Moonshoe is ontworpen door een van de oprichters van Nike... in aanloop naar de Olympische Spelen van 1972. Hij werd geïnspireerd door het wafelijzer van zijn vrouw. PSV heeft in de kwalificatie voor de Champions League thuis met 3-2 gewonnen van FC Basel. De Eindhovenaren kwamen vroeg op 1-0 door Bruma, maar nog voor rust was het weer gelijk. 10 minuten voor tijd kwam PSV 1-2 achter. Maar de doelpunten van Lammers en Malen werd het toch nog 3-2. Volgende week dinsdag is de return. Het weer vandaag erg warm. 32 graden op de Wadden, mogelijk 38 in het zuiden.